De man van 53 uit Aken kon worden opgepakt op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden van het dumpen van de koffer in de Maas. Op Schiphol worden passagiers nu ook gecontroleerd op sporen van explosieven. Het gaat om steekproeven op verschillende plekken op de luchthaven. Mensen kunnen er bij de veiligheidscontrole mee te maken krijgen, maar ook vlak voor het instappen bij de gate. Ook alle andere grote vliegvelden in de EU gaan controleren op springstof. Volgens Brussel zijn er serieuze signalen voor een aanslag met explosieven in vliegtuigen. Er is daarom een EU-verordening van kracht geworden die door de luchthavens wordt uitgevoerd. Automobilisten kennen de verkeersregels slecht, concludeert de ANWB uit een online verkeersexamen onder zijn leden. Van de ruim 13.000 deelnemers haalde driekwart een onvoldoende. Vooral nieuwe verkeersregels zijn voor veel mensen lastig. Ook hebben ze moeite met vragen over voorrang op rotondes en de beleiding op 100 kilometer wegen. Jonge bestuurders kennen de regels beter dan ouderen. Deskundigen zeggen wel dat kennis van de regels niet betekent dat mensen beter kunnen rijden. De FNV spant een kort geding aan tegen het kabinet als het loonbod voor het overheidspersoneel niet binnen 24 uur van tafel gaat. De bond verzet zich tegen het loonbod omdat dat een sigaar uit eigen doos zou zijn. De andere drie ambtenarenbonden zijn wel voor. De FNV hoopt dat de rechter de cao-onderhandelingen voor de Rijksambtenaren ongeldig verklaart. Het kabinet biedt 5% meer loon over twee jaar. Tegelijkertijd gaat de pensioenopbouw omlaag. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 16 tot 18 graden. Morgen opnieuw buien met lokaal kans op onweer.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 En ja. Eh, wel, het gaat hier om een album top 3. Hè? Dus het is niet dat het een bepaald liedje... Nee, het gaat om een album top 3. Het gaat echt om complete albums. Die op nummer 1, 2 en 3 staan. We beginnen met nummer 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Precies. Ja. ja, voor veel mensen misschien een verrassing. Voor mij niet. Ik weet wat het genre doet. Ehm, dat is eh, de nieuwe binnenkomer van vorige week. Eh, Meliora. Eh, met het album Ghost BC. En deze Zweedse heavy metal band. <clears throat> die kwam vorige week bij mij weten binnen op nummer 8. En inmiddels gestegen naar de top 3. En van dat album gaan we luisteren naar Absolution. uit, de uh, vinyl top 50. Eh, Absolution heet het liedje. Ja. Ja? Ja. Oké. Ja, nou ja. Eh, nummer 3. Nummer 3. Gaan we naar nummer 2. Nummer 3, 3, 3, 3. Ja, nou, dat is een kleine stijging voor Liana La Havas. Met haar album Blood. Van drie naar twee gestegen. En van dat album gaan wij horen What You Don't Do. ook alweer een, aardig aantal weken in, eh, in inmiddels vijf weken. En eh, ja, het lijkt toch een beetje een blijver te zijn in de top vijf voorlopig. Ja, de volgende band is helemaal een merkwaardig verhaal. want, eh, die, vorige week. Vier weken lang nummer 1. En toen weg. En nou weer terug. Toen ineens van 1. Vorige week zakte ze van 1 naar 4. En deze week weer terug van nummer 4 naar nummer 1. Ja. Het album Currents en nogmaals, Tame Impala. En uh, daarvan gaan we ja, horen. Past Life. I was picking up a suit from the dry cleaners. Which is standard for me. Thursday, 12.30. I've got a pretty solid routine these days. I don't know. It just works for me. Anyway, I was leaving. I was getting in my car, and I went to adjust the rearview mirror. But in its reflection, just for a second, I saw a figure. Started to trigger. Memories flooded back. Stopped me in my track. Who was that? it was my lover. A lover from a past life. between a lover and a friend. It was different back then. Surreal, poetic when outset, like a bizarre chick flick with a confusing end. But I shut it down, closed it off. The sounds and smells I made myself forget. The cheap solution to blackout regret. je niet en nu een week weer wel. Ja. ja. Impala was het en het album dat heet Currents. En het liedje dat heette... Past Life. Past Life. Ja, ja. Ja, straks eh, gaan we nog wat meer eh, nieuwe binnenkomers laten horen. Als die er nog zijn tenminste. Oh ja, genoeg. Oh, er zijn er nog genoeg. Ja, Maar we gaan eerst natuurlijk voor de fans van Carl Perkins. En de oude rockabilly en de rock'n'roll weer eens even terug naar ons classic album. Hè? Want dat moeten we vooral niet vergeten. En, uh, want dat u niet denkt dat het alleen maar van die nieuwe muziek is. Of eh, nee, we draaien ook gewoon nog lekker die oude dingen. Uh, van een echte LP. En, uh, want het programma heeft besloten voor nieuwjaren. Dus er moet minimaal toch wel één echte LP in zitten, vind ik. Nou, dat is dan ook zo. King of Rock'n'Roll heet het album. Het is Carl Perkins. En dit nummer dat heet Bob in the Blues. popping the blues and it must be going round. All my friends is bopping the blues and it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Uh, grandpa done got rhythm and he threw his crutches down. The old boy done got rhythm and blues, so he threw his crutches down. Grandma, he ain't trifling. I guess the old cat's rhythm bound. Yeah, all my friends are popping the blues, and it must be going round. All my friends are popping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I me cause you don't need no pills. I said a good doctor told me, man, you don't need no pills. You need a handful of dimes and a jukebox to cure your ills. And that's why all my friends is bopping the blues and it must be going round. All my friends is bopping the blues and it must be going round. rhythm bound. All right, I said, pop, pop, rhythm and blues, uh huh. and blue, rhythm and Blue must be going round. Ja. Lekker hoor, Carl Perkins, echte oude rockabilly, uh, oude rock'n'roll, net hoe je het, uh, hoe het nummer wil. Bap in the Blues heette het nummer, het komt van het, ons classic album van vandaag en dat heet King of Rock'n'Roll. We gaan naar een Australische singer-songwriter en dat, uh, dat mens dat heet Courtney Barnett. Ja. En... Zij heeft, dan zij heeft het kennelijk niet zoiets met... Uh, eh, zij heeft niet zoveel met die tweede kerstdag, denk ik. Eh, nee, dat geloof ik ook niet, <laughs> Want ze gaat voor u zingen de eh, Boxing Day Blues. Hier is Courtney Barnett. weer heel bijzonder. Ja, kun je wel zeggen. En dat valt wel op dat als je eh, dat, dus kijkt wat er zo in die vinyl 5 van komt. Er staan natuurlijk gewoon hele gangbare dingen in. Maar er komen ook gewoon hele aparte dingen komen toch aan bod. En die krijgen toch op de een of andere manier gewoon eh, de aandacht. En dat is, dat is eigenlijk wel heel erg leuk dat dat, eh, dat, dat kan. En zo maak je gewoon weer eens kennis met dingen bij, eh, die je anders misschien niet zo snel zou horen. Courtney Barnett uit Australië komt dame. En het nummer dat heet Boxing Day Blues. Nou, zo klonk het ook wel. ik kan me dat nou, wel. Ja, het ja, inderdaad. Het, het klonk na een toch wel copuleuze maaltijd met de nodige spiritualia. Laten we het ja, daarop zo Zeggen. En dan de kater op de tweede kerstdag. Precies, oh. zo nou klonkie. Ja, <laughs> oké. Okay. Carl Perkins gaan we weer doen. En ehm, dat eh, eh, gaan we nummer draaien dat onder andere ook door de Beatles eh, opgenomen is op het album Beatles for Sale. En daar zong Ringo Starr het. Maar nu hoort u de originele versie van de maestro zelf. Honey say you will when you won't. Tell me that you do, baby, when you don't. Put your arms around me, and let me know how it feels. Tell the truth in my ears, I love a real. And uh-uh, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Say you will. love you on Saturday night. Sunday morning you don't look right. You've been out just a painting the town. Uh-huh, baby, been slipping around. Uh-uh. We kennen het natuurlijk ook van eh, het Beatle-album Beatles for Sale. En daar waren Ringo Starr zong. Maar dit was het origineel van de schrijver van het liedje. En dat was natuurlijk Carl Perkins. Uiteraard. Ja. Het is rock'n'roll geschiedenis, jongens. Oké, eh, we gaan eh, weer even door met een nieuwe binnenkomer in de vinyl 50, dames en heren. En ja. Wat heb je nou weer uitgezocht? ik heb niks uitgezocht. het is een duo Amerikaans. Uh, eh, 21 Pilots. Of heet dat nou niet zo? <laughs> Eh, ja, 21 Pilots. En van het album Blurry Face gaan we luisteren naar Ride. someone where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the sun's peace of mind it's easy to say we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight, are there. When people back home will try talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like who would you live for? Who would you die for? And would you time on my so much weet niet wat het man doet denken. Maar goed, het is ook niet belangrijk trouwens, waar het aan doet denken. Nee, nou, daar kom ik zo wel op. <laughs> ja, we gaan naar eh, nummer 24. En dat eh, zal jouw hart eh, goed doen. Oh? Dat is Curtis Harding. Oh? En Curtis Harding zegt dat soulmuziek en zijmuziek voor zichzelf spreken. En dat het eigenlijk geen introductie behoeft. Oké, nou. En eh, van, van zijn album Soul Power gaan we luisteren naar The Drive. vreemde opvatting over wat zal zou moeten zijn. Maar ik eh, word er niet warm of koud van. Eh, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ja goed. Het is nieuw binnengekomen in de uh, top 50. En daar staan ook wel eens leuke dingen in. En ook wel eens wat minder leuk. Nou, en dit was dan toevallig iets minder leuk. Vind ik persoonlijk. maar ja, dat was niet echt verheffend. Goed, we gaan eens even kijken of we contact kunnen krijgen met, ja. met uh, Talassa. Kijken of er al iets bekend is over de nieuwe stand bij de... Eh, de, rustig, rustig, rustig. Don't panic. Eh, we gaan eens even kijken of we een beetje al iets te weten kunnen komen over de nieuwe stand. En we gaan intussen verder met een nummer van Carl Perkins. Samen geschreven met Johnny Cash. That's right. get off at four o'clock, a little for dark. Standing on my steps at 405 sharp. Lucy gal, you better get decked out and you can tell old lover boy to get checked out. Cause that's right. Uh-huh, baby, that's right. Yeah, that's right. That's right. That's right. That's right. Woo, that's right. That's right. Baby, that's right, that's right, and that's right. Uh-huh, baby, that's right. I get a funny feeling something's wrong. I find you there on Mr. Bell's telephone. Everybody's been telling me what to do, but when it comes to loving gal, that's me and you, and that's right. Uh-huh, baby, that's right. Yeah, that's You know there is another joker. We'll use a number five in this little game of poker. if there is a cat, better get my sugar. It's gonna be rough when I catch her, that booger. That's right. want die liedjes allemaal zo kort zijn. <laughs> het is allemaal zo kort. Carl Perkins, hij, eh, hij schreef het samen met Johnny Cash. En eh, ja, die club mensen kent elkaar natuurlijk goed. Want eh, Johnny Cash en Carl Perkins en Elvis Presley en Jerry Lee Lewis. En nog een aantal van dat soort figuren zijn natuurlijk allemaal begonnen in, in de jaren 50, 54, 55. Bij het legendarische Amerikaanse Sun label van een meneer die heette Sam Phillips. Uh, u kent natuurlijk het verhaal van Elvis Presley. Die eh, daar gewoon binnenkwam en zei... Ik heb een liedje, wil ik, ik wil een liedje zingen voor mijn moeder. En eh, daar zou dan één plaatje van gemaakt worden... wat hij dus alleen aan zijn, aan zijn, aan zijn moeder zou geven. Ja, en dat, we, we, kennen het vervolg. Hè? We weten hoe dat uitliep. En die Sam Phillips was zo onder de indruk van de heer Presley... dat hij hem de kans gaf om meer platen te maken. En dat geldt ook voor Johnny Cash. En dat geldt ook voor... Eh, Jerry Lee Lewis. Allemaal mensen die dus uit dat legendarische Sun label tevoorschijn komen. Ga nog een nummer draaien van, eh, van eh, Carl Perkins. Um, van hetzelfde album. Dat heet King of Rock and Roll. Dus het is een, denk, een soort verzamelalbum. Um, op een heel onbekend labeltje ook. Maar dat maakt allemaal niks uit. Het klinkt allemaal lekker. En uh, wat we nu gaan draaien, dat heet Your True Love. Dit is nogmaals Carl Perkins. True love, true love, your true love, true love, your true love, baby, that's what you give to me. Your God made the world and He made it round. I've got a baby and I'm glad I found her lover was meant for me. And my baby, she'll always be. She gives me true love. True love. Uh huh. True love. True love. Your true love, baby. That's what you get. to me. everything. Ja, en dat was dan Carl Perkins van het eh, prachtige album King of Rock and Roll. En um, we hadden u eh, nog iets beloofd. En uh, ja, dat gaan we ook doen. We hebben zojuist eh, contact gehad met, uh, met strandpaviljoen uh, Talassa. Ja. En we hebben dus de nieuwe stand. En dat valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. Ja, ik had eigenlijk, nou, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk... had ik gedacht dat we lang op de 30.000 zouden zitten. Ja. Maar dat is helaas niet het geval. Wat is de nieuwe stand? 28.000 is op dit moment de stand. Oké, dat betekent dat er nog in, tot en met komende zondag... nog 22.000 handtekeningen bij moeten. Ja. Ik zou zeggen, laten we het nog eens even duidelijk maken. Heel mm, duidelijk. Heel duidelijk maken. Eh, waar het om gaat is niet dat we tegen windenergie zijn. We zijn niet, tegen duurzame energie. Absoluut niet. Waar het om gaat... En dat moeten sommige mensen die niet goed kunnen lezen. Dat heb ik uh, Facebook reacties of reacties op eh, bij RTV NH, wel Noord-Holland wel gezien. Het gaat er niet om of je voor of tegen windmolens bent. Of dat je voor of tegen groene energie bent. Daar gaat het totaal niet om. Het gaat erom dat we die dingen niet voor de kust willen. Het is geen ponum. Het is echt geen gezicht. Nee. Je moet je eens voorstellen dat je 700 euro masten... die dan bovendien ook nog eens een keer in de ronde draaien... dat je die voor je kust hebt staan. Die dingen worden 200 meter hoog en dat zijn er 700. Ja. Nou, dan moet je je dat ook eens even voorstellen. Dat die dingen ook nog eens allemaal rode lampjes moeten hebben voor de vliegtuigen s'nachts. Ja, als bakens. Dus dan zit je tegen 700 flikker, nou, flikkerende lichtjes aan te kijken. Als s'avonds. je s'avonds even lekker op het strand wil. Ja, of je zal, je zal aan die boulevard eh, eh, wonen, Dat je dat ziet. En het gaat niet alleen om... Het gaat dus gewoon om de hele Noord-Hollandse kust. Ja. En, of de Noord- en Zuid-Hollandse kust. Dus, er is een fantastisch alternatief. Dat is Emuidenver. Dat is een strandplateau, eh, een zandplateau eh, vlakbij Emuiden. Dat ligt veel verder uit de kust vandaan. Dat is nog goedkoper ook om het daar neer te zetten. En daar heeft niemand en het last is, van. En het rendement, eh, dat is helemaal doorgerekend. Dat rendement daar is vele malen groter. Precies. En Niemand heeft er last van. Niemand ziet het. En je bereikt even goed je doel. Als je dan zo nodig met windenergie wil werken. Wat eigenlijk al lang een gepasseerd station is. Maar goed, dat te zaak. zaak maar de eh, economische belangen langs de kust. Eh, die zijn op dit moment zo hoog. Ik las zelfs een hele domme opmerking van iemand die die te zouden eerst zelf eens over moeten gaan op groene energie. Dat heeft het allemaal niets mee te maken. die mensen snappen gewoon niet waar het over gaat. Waar het om gaat. Waar het om gaat is dit. We moeten 50.000 handtekeningen bij elkaar hebben. Dat moeten we hebben. Dat is, eh, dat is op voorzondag nodig. Ja. Want als we 50.000 handtekeningen bij elkaar hebben... Dan kunnen we een petitie aan indienen bij de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer moet, is verplicht om die petitie te behandelen. Als er meer dan 50.000 handtekeningen zijn. En om inderdaad ook daadwerkelijk te kijken naar het alternatief. Juist, precies. Dat de Tweede Kamer, dat is de bedoeling en niets meer. Het gaat er niet om of we tegen of voor zijn. Het gaat erom dat we die lelijke dingen alleen gewoon niet voor de kust willen hebben. Niet vlak voor, voor onze achtertuin. Precies. Nou, en daar gaat het nou om. U kunt, als u dat wil, en u, loopt toevallig, u bent toevallig bij het strand in de buurt. Dan gaat u naar strand en hier naar Zandvoort dan, hè. Ga je naar en 18 of 19. Dat is Ahoy of dat is Thalassa. Daar liggen formulieren. Je kunt het tekenen. Ja. En liefst in grote getalen. Tekenen. Ja. Gewoon een handtekening. Zoveel mogelijk. Het gaat er niet om dat je je, hand, dat je, je mening geeft. Het gaat erom dat je tekent tegen deze windmolens voor de kust. Verder is het dan nog van groot belang. U kunt dat als u niet aan het strand komt. U hoort dit toevallig. U zit lekker te luisteren. En u wilt dit gewoon ehm, steunen. Eh, steunen. Ga dan, ga dan naar www.petities24.com schuine streep verzet windmolens. Doe dat nou, want anders dan zit je over een jaar misschien of over een korte tijd... zit je gewoon tegen 700 van die foeilelijke dingen aan te kijken. En dat wil echt helemaal niemand. Ik vind dat überhaupt, als ik ze in het landschap zie, vind ik het toch geen poren. En voor de kust in onze mooie Noordzee zeker Al helemaal niet. En eh, nog even voor alle duidelijkheid. Eh, dat gaat ook ten koste van eh, de economie in alle kustplaatsen. En Plus, en dat is nog een bijkomende factor, dat het ook nog eens gaat ten koste van de visstand. En de, de populatie van onze Noordzee. Dus... Visstand, vogels. Ja, vogels kunnen zich uh, de, tegen te pletter vliegen, tegen die dingen. Dus het is, het is, er zijn zoveel redenen te bedenken om het te steunen. En nogmaals, het gaat er niet om of het tegen of voor windenergie zijn. Dat is niet van belang. Het gaat erom dat die dingen daar, op die plek... voor de kust van Katwijk, Noordwijk, Zandvoort... niet thuis horen. Precies. Niet tegen, maar wel tegen de locatie. Uitstekend. We gaan nog even gauw door met ons programma. Want anders... Ja, want anders redden we het niet meer. Nou, dat redden we makkelijk. Want ik heb nog geen nummer van eh, Carl Perkins... wat ik voor u ga draaien. En uh, eh, zorg er nou voor... Eh, oh ja, dan, ik ga nog even vertellen dat morgen... Eh, morgen gaan twee CFM-medewerkers, Jonas en Dolly... Die gaan morgen dus op die paal zitten bij Talassa. Want u weet dat er staat een paal in zee. Daar zit een platform op. En dat platform dat gaat omhoog iedere keer als er een groot aantal handtekeningen gezet. Nou, hij is dus weer intussen omhoog gegaan. Morgen gaat onze Jonas daar zitten. Ik dacht, als ik het goed heb, om 12 uur. Maar dat weet ik niet zeker. Ik weet wel dat onze Dolly, ja, onze eigen Dolly... die gaat om 6 uur op de paal. En die gaat daar zitten van 6 tot 12 uur. Nou, Dolly, ik wens je heel veel succes morgen. En eh, we gaan gewoon nog eventjes flink reclame maken dat iedereen tekent. 50.000 moeten we er hebben. We zitten op 28.000. U heeft nog tot zondag. Dus tekenen. Kom op, Zandvoort. Ja, en niet alleen Zandvoort, hè. Dit is Restless van Carl Perkins. Well, I walked up to the window. I said, give me a ticket, please. She said, where to, mister? I said, that's all right with me, honey. I'm just restless. I need to get on out of town. I need to go right now. Take me where the living's easy, baby that's where I'll be found. I said, honey, till that driver put his big foot in that gas and run this gray dog just as long as it will last, cause I'm just restless. I need to get on out of town. I need to go right now. Take me where the living's easy. Baby, <laughs> that's where I'll be found. All right. I said, honey, take this gray dog any place it wants to go. Drop this old country boy off farther down the road, cause I'm just restless. I need to get on out of town. I need to go right now. Take me where the living's easy. Baby, that's where I'll be found. All right, children, let's go now. I'm traveling light, cause I might be going far. Taking nothing but the clothes on my back and my big red guitar, cause I'm just restless. Oh, I gotta get on out of town. I gotta go right now. Take me where the living's easy, baby, that's where I'll be found. Come on, children, let's get going now. Here we go. dat was dan eh, voor de laatste keer vanmiddag eh, Carl Perkins met het nummer eh, Restless. Nou, we kijken even naar de klok. Ik denk dat we nog tijd... Ja, we hebben nog tijd voor één nieuwe binnenkomer. Ja, nog één. Eentje mag je nog. Ja. Eentje? Ja, eentje nog. Oké, nou dan ga ik liever even naar de hoogste. Ja. <laughs> dat is wel zo netjes. Ehm, dat is van... Uh, dus een Nederlandse band. Dat is wel grappig. En die heet uh, Bewilder. Ja. En uh, deze 1, 2, 3, 4, vijfmansformatie. Moest even tellen. Uh, deze vijfmansformatie komt binnen op nummer 7. De hoogste nieuwe binnenkomen van deze week. En van hun album eh, Dear Island gaan we luisteren naar The Unknown. Ja, jammer dat ze gisteravond in de wereld draai doorstonden, Want dat het geluid zo verschrikkelijk beroerd was. Dat je eigenlijk niet, eh, niet kon horen wat er, eh, wat er precies aan de hand was. Maar goed, Be Wilder dus. The unknown. gisteren is dat te zien in, eh, in de Wereld Draait Door. Ja. Eh, zo jammer dat het geluid <laughs> zo verschrikkelijk slecht was. Dat je echt de, de zanger niet eens kon horen zingen. Dat was echt zo verschrikkelijk uh, jammer. De close harmony die je hier hoort. Dus de meer stemmen, dat hoorde je dus echt absoluut niet. Goed, hey, we gaan ermee stoppen. We gaan eruit. het is gebeurd voor vandaag. Mooi geweest. Het is weer mooi geweest. Morgen ben ik er weer. Eh, eh, zijn we er allebei weer trouwens. Morgen om 12 uur met CFM Lunch. Ja. Zandvoort Lunch. Morgen ben er dus. morgen weer. Ja, gezellig. En eh, niet vergeten te tekenen. En morgen besteden we ook weer aandacht aan de actie natuurlijk. Want onze eigen Jonas en onze eigen Dolly gaan morgen de paal op. Dus uh, daar gaan we eventjes ook ook live verbinding mee proberen te zoeken. Dus ja, ja, ja, morgen zijn we er weer met CFM Lunch.